Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Opnieuw een aardbeving in Groningen. De beving werd gemeten in Appingedam en had een kracht van 1,8. Mensen zeggen tegen de regionale omroep dat het voelde alsof er een vrachtwagen door de straat reed. Vanochtend was er 10 kilometer verderop in Zeerijp ook al een beving. Die had een kracht van 2,5. Deze mensen belden meteen RTV Noord toen ze het voelden. Ik voelde het huis gewoon bewegen. Dat je het hele huis eh, hoort eh, kraken en, en nou zoiets van, oh ja, dat is weer één. Volgens het KNMI hebben de bevingen waarschijnlijk niks met elkaar te maken. Demissionair minister Hugo de Jonge doet aangifte tegen een twitteraar. Gisteren was er in Amsterdam een protestmars tegen de coronamaatregelen... en had iemand een galg bij zich. Op Twitter werd die galg op een foto omcirkeld... en schreef een twitteraar dat de galg voor de Jonge klaar hing. In Groot-Brittannië rijden militairen niet in tanks, maar in tankwagens. Er is een groot tekort aan vrachtwagenchauffeurs... en veel pompen hebben daardoor geen druppel benzine of diesel meer er is op veel meer plekken een tekort aan personeel, zegt correspondent Fleur Launsbach. Dat het benzineprobleem eh, nu tijdelijk wordt opgelost door het leger... dat lost natuurlijk niet al die andere problemen op. Want we gaan niet zo direct het leger inzetten in het slachthuis als slager bijvoorbeeld. Dus ja, het is nog maar een tijdelijke oplossing. In totaal worden er zo'n 200 militairen ingezet. En als je Netflix hebt, is de kans groot dat je de afgelopen weken Squid Game gebinged hebt. In deze Zuid-Koreaanse serie speelt een groep mensen kinderspelletjes. De verliezers worden koelbloedig geëlimineerd en afgevoerd in een doodskist met roze strik. Squid Game staat nog maar net online en is in veel landen de best bekeken serie. Filmmaker Abdelkarim snapt wel waarom. De marketing is waanzinnig goed, eh, met name door de rol van social media. Iedereen heeft het erover, heel veel memes, waardoor het ook in de klas wordt besproken. Zo van, heb je die serie al gezien? Dus ehm, heel veel mensen hebben al memes voorbij zien komen... Maar uh, hebben ook het gevoel van fear of missing out. Ze, weten, ze willen wel weten waar die, die memes over gaan. Dus dat wekt meteen je interesse en je gaat kijken. En als je eenmaal aflevering 1 gezien hebt, dan wil je natuurlijk gewoon verder kijken. Een hoge Netflix-baas denkt dat Squid Games hard op weg is om de best bekeken serie ooit te worden. En het weer nog. Vanavond is het droog. Vannacht kan plaatselijk mist ontstaan. Morgen dan neemt de bewolking wel wat toe. In de loop van de dag gaat het vanuit het zuidwesten ook regenen. Het wordt 16 tot 18 graden.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 Je hebt daar 20 minuten tijdverlies op het moment. Op de A7 Zaanstad Hoorn tussen Zaandijk en de afrit Avenhoorn... 17 kilometer langzaam rijdend verkeer en daar is de vertraging zelfs een uur. Is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht...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 Tussen de tweede prik en de boosterprik moet minimaal zes maanden zitten. Een derde prik van Moderna is voorlopig alleen goedgekeurd voor mensen met een ernstige afweerstoornis. De wereldhandel herstelt zich sneller van de coronapandemie dan tot nu toe gedacht. De Wereldhandelsorganisatie van de Verenigde Naties voorspelt voor dit jaar een groei van 10,8 procent. Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is voor de tweede dag op rij licht gestegen. Het zijn er nu 454 tegen 450 een dag eerder.